en hits. Mark van den Hoek. Langstraat, Langstraat FM. Jippie jippie, niet al te lekker weer buiten. Beetje koud zelfs. Maar ja, dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Inderdaad, en welkom bij deze nieuwe aflevering van Langstraat FM langs Funk Night. We zijn er tot 7 uur met de beste funk, disco en soul. Dit is Roy Ayers. I leave, when I see you, I'll be with you when you rise. Girl, you have got my attention. me, I will always find the time to be with you and let you know that you are mine. I have always wanted someone just like you, so sweet and fine and intelligent too. I love your smile, I will never make you cry, so I will give you a clue as to the reason why. You're the main subject even when I drink, but when I wake up alone, I want to scream. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah, baby. So on you make everything right. Let me hug and squeeze you all through the night. Whenever we're together, just you and me, we can bring to life any fantasy. 9 over 5 precies. Tot 7 uur dus de beste funk, disco en soul. Zoals ik natuurlijk al eerder had verteld. En dit is die vrolijke Fancy torten. Een beetje puberaal, maar wel leuk. Every night is it. Hey baby, I'm home. Oh, she left a note. Dear I've gone out to the store, and I won't be back until late tonight. Late tonight. Every night when I come home, I find you gone every night. Every night. And every night I sit and wait. You come on late every night. Every night. So every night I walk the floor, cause I can't take it alive. of eh, maxi-single dus. Tara Brunson. Wat een Sticky Situation bij Langstraat FM Punk Night. En nog zoiets lekkers. Wat denk je van die barge? The Walls is it. We Funk Night. We hadden bijna de gehele maxi-single daarvan. En dit is grootmeester Na Rogers van Cheek. Nog steeds actief trouwens. En de enige die nog in leven is van die club. Groove Master is dit. Komt uit de playlist. Raoul Alfonso en Your Booty Makes Me Moody. Master. satisfaction to get my satisfaction. And you say go all the way. Life is short. Live every day. I'm in a groove. Master with a groove. Factor of 100%. 100%. 100%. En dit is Lolita Holloway. In 2011 helaas overleden. Dit komt uit 1985. Crash, Ghost My Love. En je kent ze natuurlijk het beste van Love Sensation uit 1980. Langs Saturday Fun Night is het. Het is 1 over half 6. love Straks hadden we een Funk Night. En dit zijn de gezusters Pointer. Pointer Sisters, Bodies and Souls, 1985. break it. I like your style. That your body stroke, stroke. Let your fancy shaking, rocking. Let your body stroke, stroke. Sound. Langs staat er bij Funk Night. Klein beetje een left field uh, groepje. Hebben niet veel gedaan. Deze wel, Sherelle, you look good to me. you take my Funk Night. Nou, het werd even stil op zender. Ik weet niet precies wat het was, maar ik hoorde het in de vertraging terug. Duurde gelukkig niet erg lang. Hopelijk wel een klein beetje op een beetje continuïteit te kunnen vertrouwen in dit programma. Maar dat gaat helemaal lukken. Langs hadden we een Funk Night, dadelijk deel 2 met Brass Construction, Eugene Wout, Sugar Hill Gang, Sharon Brown, Rick James, Michael Henderson en eh, ja, <laughs> nog veel meer. Souvenir High Gloss. Tot zo na het nieuws van 6 uur. so high verder geen Airco dan? Ach, dat is toch allemaal veel te duur, hè? Ach man, denk nog wel naar de restje voor. SWM Lucht en Koeltechniek zorgt voor verfrissing in je woonkamer of bedrijfsruimte. bedrijfsruimte. Wij leveren en monteren airco's op maat. Tevens hebben wij een 24 uur servicedienst. Interesse of wil je meer informatie? Bel dan met Theo Wolf op 06 46 79 5882 of kijk op www.swmluchttechniek.nl. SWM Lucht- en Koeltechniek. SWM Lucht- en Koeltechniek Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl social media. Facebook.com slash Langstraat FM. Zometeen meer hits. Meer hits. Nu Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Alle inwoners van Sri Lanka moeten dit weekend hun zwaarden en grote messen bij de politie inleveren. Die maatregel volgt op de vondst van honderden steekwapens die de politie aantrof bij huiszoekingen na de aanslagen op Eerste Paasdag. Sri Lankanen die messen nodig hebben voor hun dagelijks gebruik... hoeven die van de politie niet in te leveren. Bij de aanslagen op paaszondag vielen in kerken en hotels bijna 260 doden. De verantwoordelijkheid is opgeëist door terreurbeweging IS. Op Curaçao is het cruiseschip Freewinds van de Scientology-kerk aangekomen. Een Deens bemanningslid heeft de mazelen. Omdat er angst was voor besmettingsgevaar... mocht het schip niet aanmeren op het eiland St. Lucia... en moest het terugkeren naar Willemstad. De 300 passagiers mogen niet van de boot af, tenzij ze kunnen aantonen dat ze ingeënt zijn of alles eerder in hun leven de mazelen hebben gehad. In Rio de Janeiro zijn in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan 430 mensen om het leven gekomen door politiegeweld. Bijna 20% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen waren het er bijna 370. De oorzaak is vermoedelijk het zero-tolerance beleid van de Braziliaanse gouverneur Witsel. De voormalige marinier en rechter is een bondgenoot van president Bolsonaro. Wetzel wil voor hun eigen veiligheid ook het wapenbezit voor burgers zonder strafblad gemakkelijker maken. En de politie heeft in een garagebox in Breda ongeveer 2000 kilo grondstof aangetroffen... die kan worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. Waarschijnlijk gaat het om apaan of iets vergelijkbaars waarmee amfetamine wordt gemaakt. De politie en brandweer rukten uit naar de garagebox in de wijk Tuinzicht... na klachten over een doordringende lucht. Daar troffen ze de 2000 kilo grondstof aan. Er is nog niemand gearresteerd. Het weer wisselend bewolkt met in het hele land kans op buien, sommige met hagel, onweer en windstoten. Er staat een matige aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vannacht is het tussen de 1 en 5 graden. Morgen is het eerst bewolkt met kans op regen, maar smiddags droger, dan wordt het een graad of 11. Tot zover het radionieuws. Beste RKC'ers, mijn naam is Paul Kwasten. Ik ben Giglen DV. En ik ben Roland Bergkamp. Dit seizoen gaan we spelen om een plaats in het linkerrijtje en om deelname aan de play-offs. Samen met jullie, onze twaalfde man, willen we deze doelstelling bereiken. Dus, zorg ervoor dat jullie er ook dit seizoen bij zijn in ons Mannenmakerstadion. Je vindt ons speelschema op rkcwaalwijk.nl. Wij vormen tezamen één RKC. Stap ook over op glasvezel-internet van Onvi. Nu te combineren met interactieve tv van Kanaal Digitaal voor de allerbeste beeld- en geluidskwaliteit. Gemakkelijk in een paar stappen zelf samen te stellen. Doe de postcodecheck op onvi.nl en kijk wat de mogelijkheden zijn op jouw adres. Onvi, het meest complete internet- en tv-pakket van Nederland. Info en hits. Mark van den Hoek. Langstraat, Langstraat FM. Everybody's dancing. You're dancing to the beat, yeah, yeah. Oh yeah, oh yeah. Yellow, brown and black and white. Dancing in the street, yeah. Oh yeah, oh yeah. Everywhere I turn, people moving to the music, yeah. Oh yeah, oh yeah. People dancing in the street. What a celebration. was dat internationaal? Belangrijk starten bij Funk Nights. Deel 2 van aflevering 80. Tot 7 uur vanavond. Na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. En dit is Eugene Wild. fast if you like to get around. My mind's on the move, my behind's on the ground. Come on. So you wanna be an astronaut? We be clear for liftoff. Fire to give it all you got. the sky, you'll never know what you'll find. I had to stay around just to watch the sauce land. Jogging out the door came a little tiny man. All systems go. Lift off in minus 2011. Rappers Delight. De Sugar Hill Gang was dat met Space Race. Komt van hun eh, LP uit 1983, Rapping Down. Langs hadden we Fun Night tot 7 uur dus. Maar dadelijk nog Rick James, Michael Henderson, Patty Austin en Jelly Bean. Latoya, Da Crush van... Uh, ja, heet u alweer? Ben hem even vergeten. <laughs> was niet Jeff Lorber. Nee, nou, zoek hem even op. Paul Lawrence hoor je nog, Gladys Knight en de Pips met Oeh La Deda. Clear and Break met een souvenir 1984 en de Crown Heights Affair ook vaak te gast in dit programma. En deze hoorde ik laatst bij Maarten van der Hout in het nieuwe funkprogramma Break de Week. Dit is ja, Sharon Brown. Alleen ik draai dan de maxi-single. I Specialize in Love, souvenir 1982. Blijf luisteren naar de 106.8 FM. 1982. Eh, je hoorde daarvan de maxi-single. Ja, ja, zeg, moet natuurlijk ook bezig zeggen. Ik had het over Breek de Week. Breek de Week is iedere woensdagavond te beluisteren tussen 9 en 11 op Walk Radio. Dus ik mag normaal geen reclame maken voor die zender, maar zijn concurrenten. Maar goed, het is een heel lekker programma. Met muziek dus. A little girl came to me, acting young and shy. team was flashing her pneumonia. me. Kees, het komt uit 1981. Michael Henderson was dat met Slingshot. Zou je dan denken van eh, iets van 87, 88? Dat... Dan zou ik het eerder geloven eigenlijk. Maar goed, het staat er. En dit is Patty Austin. It's gonna be special. Het is een remix van uh, eh, Jellyby Benite. Die had daar een handje van toen. van Michael Jackson. Latoya Jackson natuurlijk. En fame Twice. Souvenir 1984 was dat. Maar deed best eigenlijk, vind ik zelf dan. <laughs> ik ben er inmiddels achter gekomen van wie dit is. Jesse Johnson. Da Crash. Formatie van hem Komt uit Minneapolis. En Prince. Prince die zit er natuurlijk ook achter. Trapped in Faces uit 1988. Nou hoor je Paul Lawrence en Strong Out. Langs gaat er Funk Night. Bijna 9 over half 7. I'm sorry baby, if I let you on. Wat en Strong Out. Langs hadden we een Funk Night en dit is Gladys Night en de Pips. Komt van LP Visions uit 1983. Safety Overtime die staat daar ook op. Ola Deda. Een LP track dus. Nooit een single geweest. Ik snap er niks van. Geweldig nummer. Now you je clear and break. to move and groove you with this music. I know that I can. komt 1985. Dit komt in 1984. Een souvenir van Creer. Break. Langzaam een Funk Night zit erop. We gaan eruit met de Crown Heights Affair. Eh, Struck Gold. Veel plezier met Peter dadelijk. En tot volgende week. reclamebudget hupsakee de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer